Alle 7000 getroffen huishoudens hebben weer elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. De stroom viel tegen drie uur vanmiddag uit na een brand in een elektrische installatie. In de kelder van een hoogspanningsruimte was bij werkzaamheden iets misgegaan. Aan het begin van de avond hadden bijna 6000 huishoudens die waren getroffen weer elektriciteit. Bij de laatste 1100 huishoudens ging het licht om half tien weer aan. Bij twee explosies op een markt in het noorden van Pakistan zijn zeker 39 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 100 gewonden. Op de markt waren veel mensen die eten wilden kopen voor na zonsondergang in verband met de ramadan. De eerste bom was waarschijnlijk aan een motor bevestigd, meldt de politie. Vier minuten later ontplofte een paar honderd meter verderop een tweede bom. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een man van 22 uit Meppel heeft bekend dat hij betrokken was bij twee brandstichtingen in Eihorst in Overijssel. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man werd op 15 juli aangehouden. Twee dagen eerder werd een verdachte uit Koevoorde opgepakt. Hij vertelde de politie bij zijn aanhouding al dat hij betrokken was bij acht branden in woningen en vakantiehuisjes in Eihorst. Ook brandde een woonboerderij grotendeels af. Over het motief van de mannen is nog niets bekendgemaakt. In Leipzig is een meisje geboren met een gewicht van 6,1 kilo. Daarmee is het een van de zwaarste kinderen die ooit in Duitsland zijn geboren. De baby heeft een lengte van 57,5 centimeter, 8 centimeter langer dan een gemiddeld Duits meisje bij de geboorte. De baby kwam op een natuurlijke wijze ter wereld. De moeder bleek zwangerschapsdiabetes te hebben en dat was de oorzaak van het flinke gewicht van de baby. Het weer vannacht overwegend droog met mogelijk wat nevel. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw zware onweersbuien. Vanaf zondag rustiger weer en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS.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 Mag ik een applaus voor de one and only DJ Dion City? Woe! Oh. night till the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun.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 Could you be mine? Could you be mine? thank you